Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt vanavond weer met nieuwe coronamaatregelen... en die zijn hoogstwaarschijnlijk slecht nieuws voor cafés en restaurants. Het lijkt erop dat de horeca weer helemaal dicht moet. Verslaggever Wilco Boom weet waarom. Daarbij is het niet zo dat er nu in de horeca zelf superveel mensen besmet raken... maar wel dat degenen die daar besmet raken... dit vooral in huiselijke kring weer extra verspreiden. Dus in huiselijke kring bij partners, bij ouders, bij kinderen weer extra extra besmettingen veroorzaken. En zo gaat het dan van kwaad tot erger. En dat wil het kabinet dus stoppen. Waarschijnlijk maakt Rutte ook bekend dat er na 8 uur s avonds nergens meer alcohol mag worden verkocht. Ook sporten wordt weer moeilijker. Volwassen amateurs mogen niet meer teamsporten. Een club schrikken ervan. Als je na acht weken competitie alles op slot zet, ook niet meer mag trainen... dan denk ik dat er toch eh, leden op het net gaan komen die zeggen... ik ga niet betalen voor niet geleverde diensten. Ja, en dat is natuurlijk wel de kurk waar wij op drijven contributieinkomsten. Ook voor kinderen zijn de wedstrijden weer verleden tijd. Facebook gaat berichten verwijderen waarin de holocaust wordt ontkend of verdraaid. Mensen die op Facebook naar informatie over de holocaust zoeken... worden doorverwezen naar betrouwbare bronnen. Dat doet Facebook om complottheorieën en desinformatie tegen te gaan. In Kerkrade is iemand opgepakt die met een skelet onder zijn arm over straat rende. Agenten zagen hem voorbij komen en gingen er voor de zekerheid toch maar achteraan. De man bleek het skelet gestolen te hebben uit iemands tuin. Het was trouwens geen echt skelet, maar een Halloween-versiering. President Trump is weer op campagne. Een week geleden mocht hij weer naar huis nadat hij een paar dagen in het ziekenhuis had gelegen met corona. Maar volgens zijn arts is hij meerdere keren negatief getest. En dus hield hij weer een bijeenkomst in Florida. I can feel, I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. Ja, hij zou iedereen kussen dus, zegt hij. Bij zijn speech waren duizenden mensen zonder mondkapje en ook hielden ze niet echt afstand. Het weer, in het westen kan het een beetje regenen, in het oosten soms wat zon en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A10 Zuid staat richting Den Haag een file van 3 kilometer bij Amsterdam Oud-Zuid. De vertraging is daar 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht omdat er een auto met pech staat.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 De horeca gaat tijdelijk weer helemaal dicht. Dat maakt het kabinet waarschijnlijk vanavond bekend op een persconferentie. Het is een van de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. De Amerikaanse president Trump heeft in Florida... voor het eerst sinds een coronabesmetting weer een verkiezingsbijeenkomst gehouden. Enkele duizenden mensen waren daarbij aanwezig. Net als Trump droegen de meesten geen mondkapje. Ruim 80 gemeenten sluiten zich aan bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening... Mensen met schulden kunnen daardoor via de gemeente in één keer onderhandelen met al hun schuldeisers. Het weer in het westen kan lichte regen vallen. In Zeeland wordt het pas vanavond droog. In het oosten komt de zon er af en toe bij. Het wordt een graad of 13. I will always be will understand someday, one day, you will understand.